4 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Een Russische Soyuz-capsule met drie astronauten aan boord is teruggekeerd naar de aarde. De drie ruimtevaders, een Amerikaan, een Rus en een Japanner, zijn geland in Kazachstan. Ze hebben 165 dagen doorgebracht in de ruimte. Op de heenweg zijn drie nieuwe astronauten aan boord gebracht van het internationale ruimtestation ISS. Volgende maand komen er nog drie bij, onder wie de Nederlander André Kuipers. Het afgelopen kwartaal zijn de files met 30 afgenomen... vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers die minister Schultz van Infrastructuur bekend heeft gemaakt. De file-druk daalt al langer, vooral doordat bestaande wegen worden verbreed. Schultz is blij met de daling. Er komt deze kabinetsperiode volgens planning nog 800 kilometer asfalt bij. Zo kan het wegennet meer verkeer aan en vermindert de file-druk. GroenLinks zegt dat de minister de mensen blij maakt met een dode mus... De oppositiepartij denkt dat Nederland over twee of drie jaar toch weer volslipt... en pleit voor slimme maatregelen die goed zijn voor het milieu... zoals betalen per gereden kilometer. Na Groot-Brittannië hebben ook Amerika en Canada nieuwe sancties afgekondigd tegen Iran. Londen besloot gisteren dat banken geen zaken meer mogen doen met Iraanse financiële instellingen. De VS en Canada sluiten zich daarbij aan. De boycott treft ook energiebedrijven en de olieindustrie in Iran. De landen willen Iran verder isoleren omdat het regime volgens het atoomagentschap van de VN heeft gewerkt aan een kernbom. Amerika, Groot-Brittannië en Canada hebben al tal van handelsbeperkingen ingesteld tegen Iran. De vrees bestaat dat deze nieuwe sancties de olieprijs zullen opdrijven. Maar veel alternatieven zijn er niet meer. Amerika probeerde vorige week nog Rusland en China te bewegen om mee te doen. Maar die weigeren dat. Die twee landen hebben veel meer belangen in Iran dan de westerse landen. Het weer, het is in het hele land mistig. Op veel plaatsen is er zelfs dichte mist. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Overdag komt alleen in het zuiden mogelijk de zon door. Het wordt 3 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op 1. U luistert naar het derde uur alweer van de Nacht op 1. De afgelopen twee uur is er eh, veel gepraat eh, over, eh, over protesteren, over de crisis... over, over verhalen uit het verleden van de kruisraketten... met, met mensen die voor waren, tegen waren. het was een, het was een interessante, interessante uitzending tot zover. Ehm, en ja, het wordt nu wat later op de nacht. En gewoon zijn we in, in het programma om het derde uur iets minder te discussiëren en iets meer eh, even te genieten van muziek. En dat gaan we ook doen, dus daarbij sluit het onderwerp protesteren een beetje af. Ik vond het erg interessant, dus ieder die nog luistert, eh, die heeft bijgedragen. Bedankt daarvoor. Eh, er komen nog steeds wat mailtjes binnen. Terry, die wil nog steeds graag laten weten hoe die, hoe het graag ziet.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 En hoe dat live klinkt, dat hoor je, maar niet van afgelopen weekend, maar een oudere en mooie opname. show me. was nummer Yesterdays van Switchfoot. Een, eh, een eh, bandje uit, eh, of een bandje, een band uit Amerika die christelijk getinte muziek maakt. En pas nog in Nederland heeft opgetreden. het volgende nummer wat we draaien is van Tim Akkerman. En Tim Akkerman, die kennen we allemaal nog van Direct. Daar begon hij op zijn negentiende in deze Haagse band. En dat was een populaire band. Veel fans onder tienermeisjes. meisjes eh, maar ondanks die populariteit besloot Tim eh, als grote verrassing voor ook de andere bandleden er in 2009 mee op te houden. En zich te gaan richten op solowerk. Daar heeft de band Direct zich eh, hersteld door een andere frontzanger te zoeken die het ook erg verdienstelijk doet. en Tim is dus bezig gaan met eigen werk... en is eigenlijk wat meer in de, in de singer-songwriter hoek beland. Hij heeft zijn eerste soloalbum nu uit. Dat heet Anno. En het is een beetje, een beetje folk, pop, singer, songwriter maar met een hoofdrol voor die prachtige akoestische gitaar. silver and gold and precious moments, and all of us know that we're soon getting older, and they won't ever come again. They're squares and there's triangles, and they can hurt you. There's edges and star spangled propaganda twisting it.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 werd bekroond met een zilveren harp. Toch niet de minste prijs. Dan hebben we eh, nu de zogenaamde rubriek Nachtgedachten... waarin ik een, even een stukje van een songtekst vertaal naar het Nederlands. Misschien weet u nou al welke plaat eraan komt. Die tekst is... Ik weet wat je nodig hebt. Je moet naar huis komen, zodat ik je kan vastpakken. Om je door de nacht heen te slepen. Ik sleep je door de nacht. Het is toch altijd anders als je dit in het Nederlands, eh, Nederlands voorleest. Maar misschien herkent u het al. Het is een prachtig nummer wat denk ik nog heel lang gedraaid gaat worden. Ondanks dat het, eh, het, is, het is nog niet zo heel oud. En het is van Cresip, Sweet Goodbyes. teach us see the pretty things in life, all the places that we've been to, the people we relate to, all the loving we give into. Blow the tears from our eyes, sweet. Dat was Andrew Gold met Thank You For Being A Friend. De moeder van Andrew Gold was ook een, eh, was een bekende zangeres, Marnie Nixon. En zij deed eh, niet de minste zangstemmen in verschillende films. Zoals zij bijvoorbeeld de zangstem van Natalie Wood in The West Side Story... en nu van Audrey Hepburn in My Fair Lady. En Andrew Gold die is eh, helaas dit jaar overleden op 59-jarige leeftijd aan een hartstilstand. dat is droevig, veel te vroeg eigenlijk hij uh, eh, werkt in de jaren tachtig werkte hij ook samen met, een, met de voorman van Ten En vormde hij daar samen een band mee. En van die band Ten cc gaan wij nu een nummer uh, beluisteren. Dat nummer heet Feel the Love. You got to be waiting to walk it on air Keep your feet on the ground Or oh, keep your feet on the ground presentator Herbert Codé altijd erg dankbaar... Dat, nadat ik weer een nacht eh, mag presenteren. Want hij kiest altijd zulke goede muziek uit. Ik leer altijd weer een paar nummers kennen die ik nog niet kende. Zoals dit Everything Will Be Alright van Matt Weird. Ik had er nog nooit van gehoord, maar ik vind het erg fijne muziek. Eh, wat ik hierna ga draaien, daar heb ik wel eens van gehoord. Sterker nog, ik ben best wel een beetje fan van haar. Het gaat om de Schotse singer-songwriter Katie Toenstal. Zij heeft Chinees bloed, en zij debuteerde in 2005 met haar album Eye to the Telescope. En ik vind het altijd zo leuk van, ik weet niet of u het kent... maar eh, moet u maar eens op YouTube opzoeken... het optreden van uh, hoe heet het, Black Horse en a Cherry Tree. En heeft zij zo'n looper. En een looper betekent niks meer dan zo'n zo'n kastje waarmee je dan... dan doe je bijvoorbeeld iets met je gitaar een paar maten... en dan herhaalt het kastje het... waardoor je in je eentje weer iets nieuws daaroverheen kunt spelen. En eigenlijk kun je zo in je eentje een heel nummer in elkaar zetten op zo'n loepen ligt vaak een beetje bijna een vloek. Ik was bijvoorbeeld afgelopen weekend was ik bij het Songbird Festival in het Doelen. En daar had Pete Murray, ik weet niet of u hem kent... vrij bekende Australische artiest... Die had ook zo'n looper mee, want eh, zijn band kon niet komen. Dus hij had één gitarist mee en die had dan een looper. Maar dat eh, werkte voor geen meter. Dus elke keer als hij dacht dat er iets ging loopen, dan loopte het niet. En eh, het kan ook helemaal fout gaan, maar zij weet hoe ze daarmee om moet gaan. Zoek het eens op op YouTube. Kelly Toonstal met Black Horse en de Cherry Tree. Wat wij vandaag gaan draaien is wat anders eh, het nummer Other Side of the World was een grote hit in 2005.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 Don't know much about the French I took. Het is het uh, prachtige nummer Your, uh, eh, wat zeg ik nou, Your My Friend. Die was daarvoor van Chico Train. Ik zit in mijn hoofd er nog een beetje bij, want dat was muziek die mijn vader vroeger altijd draaide. <laughs> Ik ben daar op die manier eh, fan van.